Michel Koenen met het NOS-journaal. Pas na een halve dag was het bij alle betrokken het schip bij de stuw bij Graven. Dat blijkt uit een evaluatierapport van onderzoeksbureau Berenschot. Bestuurders in Gelderland hadden sterk aangedrongen op een evaluatie... omdat ze vonden dat ze veel te laat op de hoogte waren gebracht van het ongeluk... om hun inwoners te waarschuwen. Terwijl aan de Brabantse kant van de Maas groot alarm was geslagen. Volgens de onderzoekers waren er unieke en zeer moeilijke omstandigheden bij de aanvaring... Ook was er dichte mist en was het onduidelijk bij de hulpdiensten of graven in Brabant of Gelderland ligt. De Amsterdamse politie onderzoekt discriminerende of racistische opmerkingen op social media. Die werden geplaatst tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Die werd live uitgezonden op tv. Zeker één persoon heeft al aangifte gedaan, maar de politie verwacht er nog meer. Samen met het Openbaar Ministerie wordt bekeken of de opmerkingen strafbaar zijn. FC Utrecht heeft in de voorronde van de Europa League gelijk gespeeld op Malta. Tegen Valletta werd er niet gescoord, het bleef 0-0. De return is volgende week in het stadion van RKC Waalwijk... omdat in de Galgenwaard wordt gevoetbald voor het EK voor vrouwen. En een Amerikaanse monteur die vastzat in een pinautomaat... heeft zichzelf bevrijd door een noodkreet op een briefje te schrijven. Mensen die geld uit de automaat pinden zagen het en kregen de man uit de automaat. De monteur was vast komen te zitten in de drive through pinautomaat... maar had zijn telefoon in de auto laten liggen. Na twee uur schreeuwen had nog niemand hem gehoord... en besloot hij het briefje te schrijven. Het weer nog.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 Op de late avond eh, gaan wij twee uur lang luisteren naar New Age muziek. Ik ben uw gastheer, mijn naam is of Eugen en ik leid u rond in de wereld van, ja, de wereldmuziek, de relaxmuziek. en eh, ga zo maar verder. Ik weet niet, eigenlijk niet, uh, ja, er staan 30 nummers voor ons klaar of er nog een lekker ritmisch nummertje tussen zit... Ja, ja, eh, ergens halverwege eh, van de Third Force. Het schiet me zo meteen binnen. We beginnen in ieder geval met een eh, nieuw werkje van Michelle Carassi. Seventh Waves. En als nummer 3 staat op de lijst. Maar wel gloed en gloednieuw. Ook qua artiesten. Dat is de groep Mystic Journey. En zij hebben een nieuw album. Kingdom of Mountains. Nou... De wereld van New Age muziek is een, ehm, ja, ik wou zeggen snelle wereld. Eh, maar dat komt ehm, deels waar, deels niet waar. De artiesten maken in heel hoog tempo allemaal nieuwe albums. Zodoende dat er ook bijna elke week wel een eh, nieuw 1 tot 4 nieuwe albums in die programma's zitten. Je kunt het allemaal nalezen op peacefulradio.info. Veel luisterplezier. This is Heart Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio. To catch up on my latest music and news, please visit michellequreshi.com. Hi, my name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com.